Mark Visser met het NOS-journaal. Bij een vliegramp in de Franse Alpen zijn vanochtend waarschijnlijk 150 mensen om het leven gekomen. De verongelukte Airbus A320 van Lufthansa-dochter German Wings was onderweg van Barcelona naar Düsseldorf. Tegen 11 uur zond het een noodsignaal uit en daarna verdween het van de radar. Het toestel is neergestort bij Barcelonet in het zuiden van Frankrijk en ligt op een hoogte van 2000 meter in onherbergzaam gebied. Volgens de autoriteiten wordt het ook een zeer moeilijke en langdurige bergingsoperatie. Over de nationaliteit van de slachtoffers is officieel nog niets bekend, maar er zijn berichten dat er veel Duitsers aan boord waren en mogelijk 45 Spanjaarden. Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag zoekt uit of er ook Nederlanders in het toestel zaten. Veel Nederlanders vliegen vanaf Düsseldorf. Voor zover bekend had zeker één Nederlander een ticket voor de vlucht geboekt, maar of die persoon aan boord was is niet zeker. Vliegtuigbouwer Airbus zegt dat de oorzaak van het ongeluk nog niet bekend is... en probeert vast te stellen wat er precies is gebeurd. staat dat de weersomstandigheden goed waren toen de A320 van Germanwings neerstortte. De Franse radio meldt dat het toestel binnen 10 minuten daalde van 10 kilometer naar 2 kilometer hoogte. De ramp leidt tot geschokte reacties. De Franse president Hollande, Spaanse premier Rajoy en de Duitse minister Steinmeier hebben hun deelneming betuigd. Om 2 uur geeft Lufthansa een persconferentie en een half uur later komt bondskanselier Merkel met een verklaring. En om 3 uur is er een persconferentie van German Wings. De Rijksrecherche heeft een administratief medewerkster van de rechtbank Den Haag aangehouden omdat ze zou hebben gefraudeerd. Vrouw wordt verdacht van valsheid in geschriften, handelen in strijd met haar ambtsplicht en verduistering. Vorig jaar werd in een onderzoek naar cocaïnesmokkel een vervalst vonnis gevonden op een computer. Het OM startte een onderzoek dat naar de 31-jarige vrouw leidde. Het OM verdenkt de vrouw ook van het lekken van vertrouwelijke informatie. Het weer vanuit het westen regen. Het wordt 10 graden. Morgen meer regen dan vooral in het oosten. En het wordt dan een graad of 8. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. De John Bakker van de ANWB. Er staan files op de A13 vanuit Den Haag naar Rotterdam... bij knooppunt Kleinpolderplein, 9 kilometer na een ongeluk. Er zijn twee rijstroken dicht. Verkeer richting Rotterdam kan beter omrijden via Gouda. En op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda... bij Rotterdam overschiet 2 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.